Maar dat ging over de spanningen tussen Oekraïne en Rusland. De Nord Stream 2 is al jaren het onderwerp van een politiek conflict tussen Rusland, de VS en Europa. Verenigde Staten zijn bang dat Europa te afhankelijk raakt van Russisch gas. De Britse premier Johnson waarschuwt dat er een vloedgolf aan Omicron-besmettingen zit aan te komen. Daarom wordt de boostercampagne in Engeland versneld. Iedereen boven de 18 kan voor 1 januari een boosterprik krijgen, een maand eerder dan de bedoeling was. Om dat voor elkaar te krijgen komen er vaccinatiecentra die zeven dagen in de week open zijn en wordt het leger ingezet. Wales, Schotland en Noord-Ierland voeren hun eigen coronabeleid. Maar de verwachting is dat zij het voorbeeld van Engeland zullen volgen. In Istanbul is gedemonstreerd tegen het economisch beleid van president Erdogan. Volgens de vakbonden waren er duizenden mensen op de been. Die betoogden tegen de toenemende armoede en voor verhoging van het minimumloon. De Turkse economie zit in zwaar weer. De lira verloor sinds het begin van dit jaar 43 van zijn waarde. Volgens, het stadsbestuur is het leven in Istanbul sindsdien 50 duurder geworden. In de Eredivisie is PSV de nieuwe koploper. De Eindhovenaren stonden tegen NEC lang met 1-0 achter. Maar in de laatste 10 minuten bogen ze de achterstand om. Het werd 2-1. PSV staat nu 1 punt voor op Ajax en Feyenoord. Die gisteren allebei niet wisten te winnen. Het weer, het is zacht vannacht. Vanmorgen vooral bewolkt.